Die kan bij kwetsbare mensen leiden tot medische klachten. Hoe die bacterie in het water is gekomen is nog steeds niet bekend, zegt Vitens. Ja, dat gaan we natuurlijk eh, onderzoeken. Zijn we zelf ook heel erg eh, benieuwd naar. Eh, het gaat wel even duren, denk ik. Zo gaan we die Rijnwater waterkelder waar die verontreiniging is aangetroffen gaan we schoonmaken en eh, inspecteren. Dat duurt gewoon even. Maar we gaan dus onderzoek doen naar eh, de bron van deze verontreiniging. Vitens adviseert mensen die de afgelopen dagen geen kraanwater hebben gebruikt... om hun leidingen eerst even een minuut door te spoelen. In Suriname zijn een man en een vrouw aangehouden voor de dood van een Surinaamse man die maandenlang in Nederland zat. In augustus werd hij doodgevonden, begraven in een maisveld net over de grens in België. In Nederland werden vijf verdachten aangehouden, nu ook twee in Suriname. Een flink deel van de Amsterdamse binnenstad wordt morgen veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat je er preventief gefouilleerd kunt worden. De burgemeester heeft dat samen met de politie besloten vanwege de voetbalwedstrijd van Ajax tegen Galatasaray. Daarbij ging het in het verleden vaker mis in de stad. Het gebied beslaat onder meer het Centraal Station, het centrum van de stad en het gebied rond de arena. En het Amerikaanse tijdschrift People heeft een nieuwe hunk gekozen. De meest sexy man van de wereld is dit jaar, volgens het tijdschrift, Jonathan Bailey. Dat is een acteur die je kunt kennen van de serie Bridgerton of de film Wicked. Daar zingt hij ook in. Dancing swaying and cool. People kiest sinds 1985 elk jaar de meest sexy man ter wereld. En dit is de eerste keer dat er een openlijk homoseksuele man is gekozen. Het weer, ja, het is zo goed als droog met af en toe nog een zonnestraal. En het is 14 of 15 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits begint, dus het wordt langzaam drukker op de weg. Wat opvalt is de A10 Zuid. Bij Amsterdam Oud-Zuid is de rechter rijstrook dicht richting Den Haag en Rotterdam. Komt door een ongeluk en dat kost je nu zo'n 10 minuten extra. Op de N201 van Hoofddorp naar Hilversum heb je ook 10 minuten tijdverlies bij Meidrecht... En het rijdt langzaam op de N208 van Sassenheim naar Velzen... voor de aansluiting met de A22.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 And I'll keep on waiting and dreaming you're strong enough to understand. As long as you're so far away, I'm sending a letter. van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De meest pessimistische scenario's over de opwarming van de aarde... komen zeer waarschijnlijk niet uit. Maar het gaat ook niet lukken om de opwarming ruim onder de 2 graden te houden... verwachten VN-deskundigen. Het kookadvies voor drinkwater in Utrecht en omgeving is ingetrokken. Eind vorige week werd ontdekt dat het water vervuild was. Volgens waterbedrijf Vitens is het drinken van kraanwater nu weer veilig. Een deel van de binnenstad van Amsterdam en het gebied rond de Johan Cruijff Arena is morgen een veiligheidsrisicogebied. Aanleiding is de wedstrijd tussen Ajax en de Turkse club Galatasaray.